Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Ster Donner voor wordt genoemd. De huidige vicepresident Cenk Willink vertrekt op 1 februari volgend jaar. Normaal gesproken behandelt de minister van Binnenlandse Zaken de vacature, dat is minister Donner. Maar gezien zijn kandidatuur wordt de procedure deze keer geleid door minister Opstelten. Iran is bereid onderzoek te doen naar de vereidelde aanslag op de Saudische ambassadeur in Washington... Volgens de VS was de Iraanse regering betrokken bij de terreurplannen. Vorige week werd bekend dat twee Iraniërs bomaanslagen wilden plegen in de VS en het vermoorden van de Saudische ambassadeur was onderdeel van dat plan. Tot nu toe ontkende Iran elke betrokkenheid bij het complot. Het lijkt erop dat Iran onder Amerikaanse druk heeft toegezegd om intern onderzoek te doen. Mogelijk heeft de VS gezinspeeld op sancties of mogelijk zelfs een militaire actie. De Italiaanse politie heeft op plaatsen in het hele land invallen gedaan bij extreem linkse groeperingen. Volgens de politie zitten anarchistische organisaties achter de hevige rellen in Rome. Zaterdag liep daar de vreedzame demonstratie van de Occupy-beweging tegen het kapitalisme volledig uit de hand. Gemaskerde relschoppers staken auto's in brand en gooiden ruiten van gebouwen in. Meer dan 130 mensen raakten gewond. Gisteren werden al zes mensen aangehouden. Volgens de politie hadden die spullen bij zich die waren gebruikt bij de gevechten met de oproerpolitie. De Nederlandse honkbalploeg wordt voorlopig niet gehuldigd voor het behalen van de wereldtitel in Panama. De helft van het team komt morgenochtend aan op Schiphol. Anderen zijn vertrokken naar hun clubs in de VS of naar hun familie op Curaçao. De Nederlandse honkbalbond wil de wereldkampioenen pas huldigen als de ploeg compleet is. Het weer overwegend bewolkt en af en zon. Het is 14 tot 17 graden. Morgen grijs en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Vandaag wordt er gecontroleerd op snelheid, onder meer op de A1 Amsterdam Amersfoort, tussen knooppunt Eemnes en Hoevelaken. En op de A12 Utrecht Arnhem, rijdt daar vooral niet hard tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 got to gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. got to gonna get up, get down. got to gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor.